Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Wolkbreuken hebben voor overlast gezorgd in delen van Friesland en Groningen. Gisteren kwam het daar met bakken uit de lucht. In het Friese plaatsje Buitenpost stonden straten blank... en een woonzorgcentrum moest worden ontruimd. En ook deze scouts in Groningen hielden het niet droog tijdens hun kamp. Ja, het kwam echt met bak uit de lucht. Dat was niet normaal. Ja, jullie hebben niet helemaal droog gehouden, hè? Nee, dat klopt. Het is niet eh, heel droog, inderdaad. Hebben jullie het overleefd? Ja, zeker. We hebben gewoon lekker lopen schuilen in de tent. Hoe kom je die tijd dan een beetje door? Ehm, nou, we zaten gewoon met elkaar gewoon te kletsen over van alles, over het kamp, over dingen die we mee hebben gemaakt. Een beetje liedjes met elkaar gaan zingen en ja, spelletjes spelen. Ja. Er waren graafmachines nodig om de toegangsweg weer bruikbaar te krijgen. Gisteravond konden de scouts alsnog naar huis. Het aantal nieuwe verpleegkundestudenten is flink afgenomen. In het mbo zijn er 20% minder eerstejaars dan twee jaar geleden. In het hbo zelfs 26%. Het CBS denkt dat het komt doordat de aandacht voor beroepen is gedaald. Tijdens de coronajaren ging het er heel veel over. Daardoor waren er in die periode ook meer aanmeldingen. En in Duitsland gaat vandaag het proces tegen de Reichsburgerbeweging weer verder. Dat is een groep die van plan was om de regering omver te werpen met een staatsgreep. Vandaag staan voor het eerst de leiders van de beweging voor de rechter. Correspondent Gien Balduc vertelt over de plannen. Wat we in ieder geval weten is dat ze concrete plannen hadden om toe te werken naar een, een dag X, zoals het werd genoemd. Een dag waarbij ze de ministers eh, en bijvoorbeeld ook burgemeesters eh, de bondskanselier hadden willen ontvoeren, eh, arresteren en misschien zelfs doden, in ieder geval uitschakelen. Ehm, er lag een regeringsverklaring al klaar. Er was een hele militaire structuur opgebouwd. Vandaag staan negen mensen van de politieke tak van de beweging voor de rechter... onder wie de leider, prins Heinrich Royce XIII. Hij moest na de koep de baas van Duitsland worden. En het weer nog. In Zeeland wat grijs en vanmiddag regen. In het zuiden is er vanavond kans op een onweersbui. Verder droog en vooral veel zon vandaag. Het wordt 20 tot 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging op de A7 nog steeds. Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend Zuid is maar één rijstrook open. 15 kilometer stilstaand verkeer vanaf Hoorn. Een uur vertraging. A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en Knoop Rijnsweert. 10 minuten vertraging in 8 kilometer file. Een kwartier op de N201 Hilversum uit Hoorn.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 And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't even get it lit. Push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul and the soul. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie en de vakbonden willen meepraten over de plannen van de vier coalitiepartijen. Korpschef Knol is blij met de ambities, maar ze vreest dat de druk op de politie zal toenemen. Volgens haar is er structureel 200 miljoen euro nodig. Bij een beddenwinkel in Leiden is vannacht een explosie geweest bij de voordeur. Niemand raakte gewond, wel is er schade aan het pand. De politie is op zoek naar getuigen. Acteur en muzikant Frank Schaasma is overleden. Hij brak in 1984 door met een hoofdrol in de film Schatjes. Daarna speelde hij ook in series als Flikken Maastricht en Goede Tijden Slechte Tijden. Frank Schaasma was 59 jaar. Het weer, eerst zon. Vanmiddag vanuit het zuidoosten buien met veel regen en mogelijk onweer. Vanavond trekken die buien naar het noordwesten.